was 2,5 eh, uur vertaagd. Want eh, ja, de, de machinist was niet aanwezig. En eh, er was nog iemand voor de trein gesprongen. Dus het duurde even. Maar daar ben ik dan toch eindelijk. We hebben nog een klein half uurtje.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 Ja. Ja hoor, nou eh, wie ben je? Ik ben Quinten. Jij bent Quinten, oké. nou ja, goed, welkom op de radio. Jij wil graag een plaat aanvragen? Nog Cage Tank ET Met E.T., oké. En waarom wil je die plaat zo graag horen? Omdat het gewoon lekker nummer is en ben ik fan van een TT. Nou weet je, dan ga ik hem gewoon voor je daaien. Wil je hem zelf nog even aankondigen? Ja hoor, is goed. Nou, ik, ik, ik ben benieuwd. Doe maar. Ja, eh, nu Cake E.T. E nou, heel goed hoor. Ik wil je bedanken en eh. nou, ik spreek je nog wel een keer. Oké, okay, tala. Doei. lovers, futuristic lovers. En je hoorde E.T. aangevraagd door Quintin. En er was toch wel eh, een pijnlijke blunder voor de wereld daardoor laatst. Uh, eh, jongen, jongen, jongen. Eh, namelijk die, die presentator Martijs van Nieuwkerk. Die las een Twitterbericht voor. en die zei, ja, die is van Mark, die is van Mark Rutte. Maar dat bleek een nep-account te zijn. Gelukkig verbeterde de tafelgast hem snel. Dus dat, dat, <laughs> jongen, daar heeft hij dan toch wel weer geluk mee. Maar het is toch wel pijnlijk hoor, als er meer dan een miljoen mensen kijken. Goed. Verder met muziek. Van Maroon 5. This Love. I was so high, I did not recognize my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. than the So me give it to, so me give it to, so me give it to, to our girls. Five million and forty naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Chanda Paul say, Well, woman, um, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh can't see the girl them broke out on the floor From you the one a this performer From you the one a man where can't turn you on Girl, make I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, I'm on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom oh, oh. And girl, you got it just out, but you know we out, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it test my chest out. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom so me crazy now. This straight drop it I a Bridget and flavor show. Ooh, Time for me, make baby now. to stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm fits and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I be the papa, you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh. I see the girl them broke out on the floor From you don't wanna work this performer From you don't wanna man where can't turn you on Girl, make I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, i um, on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Oh. En eh, het zit vandaag niet echt mee, maar uh, temperature. En ik werd net gebeld eh, en er werd aan mij gevraagd van... ja, het is, het, is, het, is, het is carnaval, of het is bijna carnaval. En ja, er wordt helemaal geen carnavalmuziek geduid. En die vond ik wel eigenlijk heel goed. Dus we gaan, we gaan nog over op de carnavalmuziek. Maar ja, die heb ik natuurlijk niet zo bij de hand. Maar ik denk dat het wel goed komt. Maar wacht, wacht Volgens mij is dingetje met kale kanen toch wel een beetje richting, eh, in de richting daarvan. Maar goed, ik, ik ga nog voor je kijken, degene die belde. En dat komt echt helemaal goed. Maar ja, daar denk je dan toch niet zo aan. En Dat gaat je zo voorbij, dat carnaval. Wel een heel leuk feest hoor.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 Ja, we gaan het toch doen. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken. prachtig Het ritme van Zandvoort één ding zou ik anders willen zien. Het maakt je een stuk jonger bovendien. Ik wil een Gargano vangen. Schat, je hebt daar een hele badmaat hangen. Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem epileer? Ik wil een karagano. dat je knie maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Meezem, een kale kale kano. naar de schaar. Hier de karo. Hup, maar op die kale kano. En de fijne roze kano. En kaal dat hij is. Wat een kano. Ja, maar Stien heb er ook een. Wat nou heb je eindelijk een mooie kano, Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. Wat een fijne kano. Dingetje hoor je. Kano, nou jongen, jongen, is die, is die toch nog even geweest. En eh, een taakstraf trouwens voor een geweldincident in een Zandvoortse discotheek. Dat heeft de Haarlemse rechter bepaald. Stefan N. kreeg eh, voor een kopstoot en een bierglas gooien 120 uur taakstraf. Eh, het incident gebeurde in de discotheek Fame. En ja, het slachtoffer verklaarde dat Stefan aan zijn vriendin zat. En dat, daarop, en dat hij daarop Stefan aansprak, waardoor hij een ja, eh, Stefan een kopstoot uitdeelde. En ook nog eens eh, een bierglas gooide. Nou, 120 uur taakstraf, dat, heb je toch... Eh, dat, is niet, dat is niet even binnen één dag te doen, zeg. Maar goed, terecht hoor, terecht. Dit zijn de Counting Crows.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 Samen met Bluff. Holiday in Spain hoorde je. Het is niet zo gek dat ze daar natuurlijk naartoe vertrekken. Want ja, ze hebben ons wel verslagen met het WK. Maar goed, we gaan ze met de EK net zo hard weer verslaan natuurlijk. Hè? Dat neem ik wel aan. gewoon dan even weer EK-kampioen, joh. niks. Hey, en uh, nou, zo'n half uur gaat toch ontzettend snel. Maar woensdag spreek ik je weer, namelijk van 5 tot 6. Het nieuwe kinderprogramma Z-Power. Later.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 Jongeren in dat deel van het land maken zich op voor een mars naar Tripoli om de Libische leider Gaddafi ten val te brengen. De EU zegt dat het regime geen enkele controle meer heeft over de olieindustrie en dat de velden in handen zijn van opstandelingen. De EU-landen gaan sancties opleggen aan Libië. Bedrijven mogen geen wapens meer leveren, Libische leiders mogen niet meer in de EU komen en ze kunnen ook niet meer bij hun banktegoeden in Europa. De VN-veiligheidsraad kondigde in het weekend al vergelijkbare sancties aan. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman gaat waarschijnlijk niet door. Dat melden betrouwbare bronnen in Den Haag. Het officiële besluit wordt nog niet vandaag verwacht. Het zou te onrustig zijn in Oman, nu demonstranten slaag zijn geraakt met de politie en het leger. Het bezoek staat gepland voor zondag tot en met volgende week dinsdag. PVV-leider Wilders noemt het manifest van de linkse partijen tegen de kabinetsbezuinigingen list en bedrog. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV presenteerden het manifest vanochtend... De partijen vinden het niet aanvaardbaar dat de rekening voor de crisis wordt neergelegd bij mensen met een arbeidsbeperking. Maar Wilders ontkent dat de bezuinigingen leiden tot ontslagen in de sociale werkvoorziening. De Franse actrice Annie Girardot is overleden. Ze begon haar carrière in 1954 en speelde in films als La Gifle, Docteur Françoise Gaillan en La Pianiste. Ze kreeg verschillende Césars, de filmprijzen van Frankrijk. Girardot leed aan de ziekte van Alzheimer, ze was 79. In Brazilië zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen toen een hoogspanningskabel